Van 3 uur. Dit is Renate Evers met het eh, moet vandaag met een duidelijk verhaal komen over de inkomsten van het Koninklijk Huis, vindt de Tweede Kamer. Een aantal partijen is niet overtuigd door de brief die Rutte gisteren stuurde. Daarin schrijft de premier dat hij geen bewijs heeft gevonden voor een belastingdeal met koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. RTL Nieuws zegt dat dat bewijs er wel is. D66 en SP snappen niet waarom Rutte die informatie dan niet heeft. Voor de kust van Libië is een boot met vluchtelingen gezonken. De Libische kustwacht heeft 29 mensen gered. Volgens een van de overlevenden waren er 126 vluchtelingen aan boord van de rubberen boot. Bijna 100 mensen worden dus vermist. Volgens een overlevende is de boot gezonken omdat er te veel mensen aan boord waren. Libië is het belangrijkste vertrekpunt voor Afrikaanse migranten die de Middellandse Zee over willen steken naar Europa. Het is nog niet duidelijk of door de aardbevingen van gisteravond in het midden van Italië mensen om het leven zijn gekomen. Ook is nog niets te zeggen over de omvang van de schade. Er zijn berichten van stroomstoringen, beschadigde gebouwen en wegen die onbruikbaar zijn geworden. De regio werd gisteravond getroffen door twee zware bevingen. En twee maanden geleden werd Centraal-Italië ook al opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij kwamen toen bijna 300 mensen om het leven. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Volgens het CBS hebben de bonden nu 1,7 miljoen leden. Dat is 17.000 minder dan in 2015. Het ledental daalt al sinds eind jaren 90. Vooral werknemers tussen 25 en 45 jaar bedanken voor het lidmaatschap.